Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen voor gladheid door sneeuw. Aan het begin van de middag gaat het sneeuwen, eerst in Zeeland. En weggebruikers krijgen het advies hun snelheid te matigen en goed afstand te houden. Rijkswaterstaat heeft 550 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaarstaan. Het is de vraag of de basisscholen over iets meer dan een week weer open kunnen. Het kabinet mikt op heropening op 25 januari. Maar leden van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de epidemie, zeggen in het AD dat er nu nog veel coronabesmettingen zijn. Ook moet er voor de scholen weer opengaan meer duidelijk worden over de Britse coronavariant, vooral over de besmettelijkheid. Op een bedrijventerrein in Roosendaal heeft de politie 750 kilo cocaïne in beslag genomen. De waarde wordt geschat op 30 miljoen euro. Medewerkers van een bedrijf ontdekten de pakketten met drugs in een container met goederen. Er is niemand gearresteerd. ZZP'ers en ondernemers die de dupe zijn van de coronacrisis... slaan bijna nooit op tijd alarm. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van Wijzer in Geldzaken. Gemeenten en werkgevers moeten hen eerder wijzen op de hulpregelingen die er zijn... zoals de TOZO en de TONK-regelingen. Ruim 60 toptennissers, coaches en officials die op weg waren naar de Australian Open... zijn in quarantaine geplaatst. Bij aankomst van hun vliegtuig in Melbourne bleken twee mensen besmet met corona. Vanwege de verplichte quarantaine kunnen onder andere de Japanner Kei Nishikori... en tweevoudig winnares Victoria Azarenka twee weken niet trainen. De Australian Open begint op 8 februari. En het weer, eerst droog en wat zon, later van het zuidwesten uit sneeuw. Vrijwel overal valt 2 of 3 centimeter, plaatselijk is het wat meer. En de temperaturen vandaag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn... De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol.